Wanneer zal ik genezen zijn? wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Christmas tree. under the Christmas tree. Merry Christmas, Merry Christmas. Everybody around the world, wherever you may be, don't forget the love under the Christmas tree. under the Christmas. wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De twee explosies in het centrum van Stockholm waren een terroristische aanslag. Dat heeft de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt op Twitter laten weten. Afgelopen middag ontplofte een geparkeerde auto in een drukke winkelstraat. Twee mensen raakten licht gewond. Even later was er vlak in de buurt nog een explosie. Volgens lokale media was het een zelfmoordaanslag. Het Zweedse persbureau TIT zegt dat het vlak voor de twee explosies in Stockholm een e-mail heeft gekregen met extremistische teksten. Ze waren geschreven in het Zweeds en Arabisch. Volgens het persbureau waren de teksten gericht tegen de Zweedse Afghanistan-missie en tegen de kunstenaar Las Vilks, die in 2007 spotprenten tekende van de profeet Mohammed. In verschillende Spaanse steden is gisteren gedemonstreerd voor de vrijlating van Wikileaks-voorman Assange. Voor de Britse ambassade in Madrid stonden honderden betogers en vele van hen droegen maskers met het gezicht van de Wikileaks-oprichter. Assange werd dinsdag in Londen gearresteerd nadat hij zich op het bureau had gemeld. mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Zweden, waar hij wordt verdacht van seksueel misbruik. De politie heeft gisteren in Hoge Zandsappermeer een man van 19 aangehouden. Volgens justitie heeft, vrijdag, nee, heeft die vrijdag met hackersoftware de site van het OM platgelegd. Verdachte zou een sympathisant zijn van Wikileaks. Hij kon volgens de politie gemakkelijk worden gevonden. Met de software waarmee hij de website aanviel stuurde hij namelijk ook het IP-adres van zijn computer. In Kosovo zijn vandaag voor het eerst landelijke verkiezingen. Volgens peilingen is de PDK-partij van premier Taci de grootste kanshebber. In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. Er wonen ruim 2 miljoen mensen, de overgrote meerderheid is etnisch Albanees. Een Servische minderheid woont vooral in het noorden. Belgrado heeft de etnische Serviërs opgeroepen om de verkiezingen te boycotten... omdat het Kosovo nog altijd ziet als een provincie. Het weer, eerst wat zon in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Aan de kust is er kans op een enkele bui en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Show.